Jan van der Putten met het NOS Journaal. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was gemiddeld 54,1 procent. Dat is 3,2 procent hoger dan vier jaar geleden. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. De hoogste opkomst was in Staphorst. Daar bracht ruim 80 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit. In heel het land deden politici hun best om de opkomst op te peppen. Zo beloofde burgemeester Schouten van Rotterdam van de Euromast te abzeilen als de opkomst hoger was. Het is gelukt, maar we hebben ook nog een weg te gaan. En daar zullen we ook vanaf morgen weer mee aan de slag moeten. Eh, maar voor nu is het ook belangrijk dat uh, nou, ruim 40% van de mensen ook wel hun stem hebben uitgebracht. Wanneer gaat de abzeilen? Eh, dat ligt er een beetje aan wanneer de Euromast klaar is met de renovatie. Maar zodra dat is gebeurd, dan ga ik er vanaf. Vier jaar geleden was de in Rotterdam de opkomst 38,9 procent. En dit jaar ging 40,5 procent van de kiesgerechtigden in de Maastad stemmen. De lokale partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos heeft in Den Haag een enorme winst behaald. Volgens een voorlopige uitslag gaat de partij van 9 naar 16 zetels. En daarmee is het veruit de grootste partij in de gemeente. Oud-voetballer Tom Beugels. Ik staat op plek 15 voor die partij. En die komt dus nu in de gemeenteraad. Ik weet wel een beetje wat me te wachten staat. Dat heb ik ook met Richard besproken. Ik ga het sportgebeuren oppakken en eh, de problemen aankaarten en ehm, ja, verhelpen eh, met het team met het team. De fractie heet het. Wat zeg je? De fractie? Niet het team, maar... Ja, nee, ja, ja. Je, je had het net de hele tijd over voetbal. GroenLinks, PvdA en D66 volgen op afstand van Hart voor Den Haag... met 7 en 8 zetels. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat de VS het South Pars gasveld zal vernietigen als Iran opnieuw Qatar aanvalt. South Pars in Iran is het grootste gasveld ter wereld en de belangrijkste gasbron voor Iran. En het weer zonnig, weinig wind en 14 tot 17 graden.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verreweg de meeste zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen gaan naar lokale partijen. In meerdere gemeenten werden partijen die vier jaar geleden nog niet meededen... meteen de grootste. Landelijk was de opkomst ruim 54 procent. Iran heeft drie mensen geëxecuteerd die betrokken waren bij de hevige protesten tegen het regime. Ze werden veroordeeld voor de dood van twee politiemensen. Het zijn de eerste executies vanwege die protesten. En voor de kust van Blankenbergen in België is een beluga gezien. Een witte dolfijn met een bol voorhoofd. Het is waarschijnlijk dezelfde als die half januari werd gespot. Dat was toen in Noord-Holland bij Callansoog en Julianadorp. Het weer zonnig, weinig wind en het wordt 14 tot 17 graden. Dit is ZFR.